Dit is Doral negens met het NOS-journaal. De Amsterdamse wethouder Amber. Ze staat op plaats 42 van de conceptkandidatenlijst, zo heeft de partij bekendgemaakt. Van Es was in de jaren 80 fractievoorzitter van de PSP, een van de vier partijen die in 1990 opgingen in GroenLinks. De partij zet in totaal 17 lijstduwers in, min of meer bekende gezichten die stemmen moeten trekken zonder zelf gekozen te willen worden. Zo staat voorzitter Ten Haven van de landelijke studentenvakbond LSVB op plaats 41. De definitieve kandidatenlijst van GroenLinks wordt zaterdag vastgesteld op een congres in Utrecht. Een van de meest gezochte criminelen van het land is in Amsterdam door een arrestatieteam aangehouden. Dat melden bronnen aan de NOS. Karim El Mahdi die een tijdje op de nationale opsporingslijst stond, wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige overval op een Rabobank in Driebergen. De Utrechtse politie wil de aanhouding van El Madi bevestigen nog ontkennen. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de waardering van 28 Spaanse banken verlaagd, in sommige gevallen met vier stappen tegelijk. Door de verlaging wordt het voor de banken mogelijk duurder om geld te lenen. Spanje vroeg getrokkenheid bij een gewelddadige overval op de Rabobank in Driebergen. De Utrechtse politie wil de aanhouding van Elmadi bevestigen nog ontkennen. Gevangenen in Brazilië kunnen binnenkort eerder vrijkomen door het lezen van boeken. Voor elk gelezen boek mogen ze vier dagen eerder de gevangenis verlaten. Met een maximum van 48 dagen per jaar celstraf. Een speciaal panel moet gaan beoordelen welke gevangenen voor de regeling in aanmerking komen. De gedetineerden krijgen per boek vier weken de tijd om het te lezen. Om te controleren of ze dat ook echt hebben gedaan, moeten ze een verslag schrijven. Met alinea-indeling en zonder spelfouten. De tekst moet een leesbaar geheel zijn, zegt een woordvoerder van de Braziliaanse regering. Het weer vannacht opklaringen, vooral in het noorden afgewisseld door wat wolkenvelden voor de graad of 9. Overdag wolkenvelden en zonnige perioden.